Mark Hokke met het NOS-journaal. Rusland is van plan om een groep Syriërs naar Den Haag te halen... die te zien zijn op videobeelden van de vermoedelijke gifgasaanval in de stad Douma deze maand. Volgens Rusland zijn de beelden in scène gezet door een Syrische reddingsorganisatie... die wordt gesteund door het Westen. De Russische ambassadeur in Nederland zegt dat hij 17 mensen uit Syrië laat komen... van wie 7 perfect identificeerbaar zijn als stervende mensen in de video van de Syrische organisatie. Inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens doen op dit moment onderzoek in de Syrische stad Douma. Bij offshore bedrijf Herema verdwijnen waarschijnlijk 350 banen. Het bedrijf zegt een strategische beslissing te hebben genomen om niet langer offshore oliepijpen te installeren. Het is niet uitgesloten dat daarbij gedwongen ontslagen zullen vallen. Irema zegt dat de banen verdwijnen vanwege de verslechterde marktomstandigheden en lage investeringen in de olie- en gasindustrie. Zo'n anderhalf jaar geleden verdwenen er al 450 banen bij Herema. De man die zondag werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn is weer vrijgelaten. De 27-jarige man uit Den Haag blijft wel verdachte in de zaak. Hij is de afgelopen dagen gehoord over zijn betrokkenheid bij de dood van Orlando. De jongen van 17 uit Rotterdam kwam in februari na een afspraak met een nog onbekende man uit Den Haag niet meer thuis. Een week later werd zijn lichaam gevonden. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen een onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse geldsteun aan Nederlandse moskeeën. De partijen denken dat eerder onderzoek is tegengewerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo zouden onderzoekers geen toegang hebben gehad tot lijsten waaruit blijkt dat moskeeën miljoenen euro's hebben gekregen uit Saoedi-Arabië en Koeweit.